Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. In Engeland, in de stad Nottingham, zijn in het centrum van morgen vroeg... op verschillende plekken drie mensen dood op straat gevonden. Volgens de politie hebben de zaken met elkaar te maken... zegt correspondent Fleur Launsbach. Bij de concerthal zouden er twee mensen eh, dood op straat zijn gevonden... vanmorgen om 4 uur in de ochtend, dus heel erg vroeg. En vervolgens ook nog een slachtoffer iets eh, verderop... Ehm, die ook overleden en op straat is gevonden. En dan is er ook nog een ander incident geweest. Daarbij zijn drie mensen met een busje aangereden of expres overreden. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Die mensen liggen gewond in het ziekenhuis. Er is een man van 31 opgepakt. Er is 30 jaar cel en tbs geëist tegen John S. Die man staat terecht voor een schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam in Zuid-Holland ruim een jaar geleden. Daarbij kwamen een medewerkster en een meisje van 16 om. Daarvoor zou de man ook al een schoenmaker in Vlissingen hebben vermoord. De politie is vooral van het afpakken van rijbewijzen, maar ze gaan ze ook uitdelen. Want mensen zonder roze pasje kunnen zich vanaf nu aanmelden om agent te worden. Dat is nieuw, omdat de politie zit te springen om mensen. Studenten kunnen tijdens de opleiding ook rijlessen nemen op kosten van de politie. En goed nieuws als je met dit warme weer wel zin hebt in een lekker Belgisch trappistenbiertje. Sommige kon je alleen bij de monniken zelf kopen, maar daar komt verandering in. Deze Belgische drankhandelaar vertelt waarom. Wel, waren mensen dus die, eh, zowel Belgen als Nederlanders, die dus eh, aan de abdijkratten kwamen kopen. Ze gingen die doorverkopen. En eh, dan waren er mensen dus die grof geld aan verdienden. En dat is natuurlijk niet wat dat de monniken willen. De monniken willen alles op een eerlijke manier doen. En daarom gaan die monniken hun bier nu zelf ook maar leveren aan slijterijen. Dan weten ze zeker dat er netjes belasting over wordt betaald. Het weer nog steeds zomers warm.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 In de Engelse stad Nottingham zijn drie mensen omgekomen. Die zijn overreden door een busje. Later zou het busje op een andere plek in de stad ook drie mensen hebben aangereden. Die zijn gewond. Er is een verdachte van 31 opgepakt. Een van de twee zwemmers die gisteravond uit de Vinkenveense plassen zijn gehaald is overleden. Het is een Amsterdammer van 21. Hij probeerde een Fransman van 25 te redden. De Fransman ligt nog in het ziekenhuis. Het weer bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het 26 tot 30 graden.